Blijven basisscholen en kinderopvangen dicht, zoals het OMT heeft geadviseerd. En er zijn nog meer knopen om door te hakken, weet verslaggever Xander van der Wulp. Verder leggen ze de laatste hand aan een groot steunpakket voor het Nederlands bedrijfsleven. Dat is getroffen in de coronacrisis. En dan is er nog een derde belangrijk onderwerp: wel of geen avondklok. Of die avondklok er komt of nog even niet, dat moet in de loop van komende week duidelijk worden. In een flat in Vlaardingen, vlakbij Rotterdam, is een man van 25 zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. gebeurde vanochtend. De man is gewond naar buiten gelopen en werd daar liggend gevonden door de politie. Een bloedspoor bracht ze terug naar de flat waar een vrouw van 31 werd opgepakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. In Brabant had de politie het vannacht weer druk met illegale feestjes. In Boekel waren 19 jongeren samen in een keet. En in Etteleur waren 8 mensen aan het feesten in een bedrijfspand. Ze kregen alle 27 een boete voor het overtreden van de coronaregels. En de Russische oppositieleider Alexei Navalny vliegt vandaag terug naar Rusland. Dat is voor het eerst sinds hij in augustus vergiftigd werd. Op het vliegveld in Moskou, waar die landt, worden veel aanhangers van Navalny verwacht. Mogelijk om te voorkomen dat hij wordt opgepakt. Al is het maar de vraag of de Russische Henk en Ingrid überhaupt weten dat hij komt, zegt deze Ruslandkenner. Want het belang van het Kremlin is om dit zo min mogelijk aandacht te geven. Nu gaat het vrij makkelijk in Rusland, want de tv is in handen van de staat. Dus eh, Ivan en Natasja met de bondmuts weten überhaupt misschien niet dat hij komt. Wij weten meer dan zij, waarschijnlijk. Navalny hangt nog een gevangenisstraf boven zijn hoofd voor een oude veroordeling had hij nog een meldplicht. En omdat Navalny na zijn vergiftiging naar het buitenland is gevlogen, kon hij die meldplicht niet nakomen. Het weer op de meeste plekken is de sneeuw inmiddels weer gesmolten. We krijgen een droge middag met aardig wat zon en het wordt een gaatje of vijf. ZFM, Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn. De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11 uur vanavond weer vrij is. En er rijden geen treinen tussen Bussum-Zuid en Hilversum vanwege herstelwerkzaamheden aan het spoor. En er rijden minder treinen van en naar Schiphol.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 You are my one, you are my need. I wanna taste ya, take you home with me. You look so good, good enough to eat. I wonder if I could feel your rubber. I could be What's your flavor? Tell me what's your flavor.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 Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo se compra con nada. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Mamacita.